maar de Boeings die de toeristen moeten vervoeren staan op Schiphol... Toei vliegt ze leeg naar Eindhoven, laat ze daar vol toeristen en stijgt dan weer op richting Kos en Kreta. En ook op de terugweg laat Toei reizigers in Eindhoven uitstappen om daarna door te vliegen naar Schiphol. Buurtbewoners vinden het belachelijk slecht voor het milieu. Mag je tegelijkertijd in het kabinet en in de Tweede Kamer zitten? Deskundigen vinden van niets. En de Tweede Kamer gaat daar vanmiddag over praten. Aanleiding zijn drie staatssecretarissen die de afgelopen tijd werden benoemd... terwijl ze hun plek in de Tweede Kamer ook aanhielden. Demissionair premier Rutte zag het probleem niet zo, maar eh, experts noemden het in strijd met de grondwet. De staatssecretarissen zijn inmiddels gestopt als Kamerlid. Britney Spears hoeft niet meer onder curatelen te staan, vindt haar eigen vader. Hij nam altijd de besluiten over het geld en de carrière van zijn dochter. Maar nu vindt hij dat Britney een kans moet krijgen om te kunnen laten zien dat ze het leven aan kan zonder die onder toezichtstelling. Grote schrik bij Quinten uit Purmerend toen hij hoorde dat supermarkt Deen verdwijnt. Die winkel wordt overgenomen, maar wat betekent dat voor Quintens favoriete knoflooksaus? Die is alleen te koop bij de Deen. Hij start een petitie en die pakt er goed uit. Meer dan 5000 mensen zetten hun naam eronder. En de knoflooksaus gaat de schappen in bij Albert Heijn. Quinten gaat hem zeker hamsteren. Zodra de knoflooksaus van de Deen in de winkel van Albert Heijn ligt... het ligt wel waarschijnlijk in een nieuw jasje en een nieuw naamtje. Maar ik ga hem wel echt gelijk kopen. Dan ga ik zorgen, ik ga natuurlijk zorgen dat ik die oude fles nog heb. En dan ga ik natuurlijk even blind proeven of het echt hetzelfde is. Het weer best zonnig en de temperatuur loopt snel op naar graad of 26. Morgen ook warm, maar dan kan het in de middag wel onweren, vooral in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden door werkzaamheden op de A7 Herenveen richting Hoorn... bij Den Oever 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana puedo siempre cantaré, pero non siempre cantaré, pero non siempre cantaré. Esta rumba taitana que yo siempre cantaré. baila, baila, baila, baila. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta ronda, esta gitana, que yo siempre siempre cantaré, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare, Esta rumba tan gitana, lo que yo siempre cantare, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare, Esta rumba tan gitana, lo que yo siempre cantare, pero no siempre cantare, pero no siempre cantare, Esta rumba tan gitana, que yo siempre cantare.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 She's Miss California. Uh. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Drives a Marinello. Hollywood's her favorite even know her name. She's a rich girl from the top of the food chain.